Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Door wilde stakingen bij de Griekse luchtverkeersleiding... moeten toeristen die van en naar Griekenland vliegen rekening houden met forse vertraging. Alleen vandaag al hadden zeker 36 vluchten van Transavia last van de protestacties. Ze moesten vanaf andere luchthavens vertrekken of werden omgeleid. Transavia zet bussen in om reizigers van het ene vliegveld naar het andere te brengen. Ook de vluchten van Arkefly hebben vertraging opgelopen. De KLM vliegt nauwelijks naar Griekenland en merkt dus minder van de wilde stakingen. Wel liepen KLM-vluchten naar bestemmingen als Cairo en Tel Aviv vertraging op... doordat de piloten moesten omvliegen. Het is onduidelijk hoe lang de stakingen bij de Griekse luchtverkeersleiding nog doorgaan. De explosie in een flatgebouw in Amsterdam-Noord van vanmiddag was vermoedelijk geen ongeluk. Dat heeft de politie gezegd. Bij de explosie op de eerste verdieping werd een man met de gevel naar buiten geslingerd. Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Negen omstanders raakten licht gewond door rondvliegend glas. De brandweer en de politie waren op het moment van de explosie al aanwezig... omdat er was gebeld over een gaslucht. Een Fransman die gegijzeld was door radicale moslims in Mauritanië is gedood. Dat heeft de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda laten weten. Volgens de groep is de man gedood als vergelding voor een aanval van Franse en Mauritaanse militairen op een basis in Mali vorige week. Daarbij waren zes doden gevallen onder de moslimstrijders. De gijzelaar was een 78-jarige Fransman die in april in Niger was ontvoerd door een radicale moslimgroep die in de Sahara actief is. Volgens het Franse leger was er een militaire operatie op touw gezet om de man te bevrijden, omdat het onmogelijk bleek met de ontvoerders in contact te komen.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 mice were squealing in my prison cell. Then that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. To begin the morning, the screw was bawling, Get up, you louser, and clean up your cell. Then that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. How the screw was peeping as the lag lay sleeping, dreaming about his girdle sound. Then an old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. Now the wind was rising, and the day declining, as I lay there pining in my prison cell. Then that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. In the female prison, there are 75 women and among them now I wish I did dwell. In an old triangle could go jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. De Mozart Effect Music for Children volume 1. Nou, dat is destijds door Don Campbell en, eh, op verschillende labels een hele series vol gemaakt. Want je hebt de music for children, maar ook gewoon voor volwassenen. En hij heeft dan allemaal werken van Mozart achter elkaar gezegd, gezet voor het zogenaamde Mozart Effect. En de subtitel die hij dan eh, aan deze cd heeft meegegeven, Tune Up Your Mind. Nou, allemaal bij je? In ieder geval deze cd met label Phoenix Muziek. We gaan afsluiten met een Nederlands gebeuren. Ranga, dat een, eh, een stel heren. En zij maakte eh, jaren geleden het cd'tje de Tabla Trail. En daarmee gaan we deze aflevering Tap Happy Peaceful Radio afsluiten. En we zijn inmiddels aan 682. Je kan het allemaal nog eens nalezen via www.zfmzandvoort.nl. Dan ga je naar programma info.